uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. De aanval gisteren in een voorstad van Parijs... waarbij een dode viel en twee mensen gewond raakten... wordt nu toch beschouwd als een terroristische aanslag. Gisteren meldde de politie nog dat de dader psychiatrische problemen had. Hij is onlangs tot de islam bekeerd... maar stond niet bekend als geradicaliseerd. Nu is gebleken dat de man van 22 zich wel degelijk op de aanslag heeft voorbereid... dat hij bij het steken meerdere keren Allahu Akbar, God is groot, heeft geroepen. In zijn tas zijn boeken gevonden over salafisme. De man is gisteren in Parijs direct na zijn daad doodgeschoten door agenten. Op twee plekken in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn raketten neergekomen. Het gebeurde onder meer in de zogenoemde groene zone in het centrum... waar regeringsgebouwen en ambassades zijn gevestigd. Niemand raakte daar gewond. Verderop, in een ander deel van Bagdad, raakten wel vijf mensen gewond door een raketaanval. Ook kwamen twee raketten neer bij een Iraakse vliegbasis, zo'n 80 kilometer van de hoofdstad. Daar zijn Amerikaanse militairen gelegerd. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade aan de basis. De trein die donderdagmiddag van het spoor raakte bij Den Haag Centraal... is waarschijnlijk ontspoord doordat twee wielen kapot gingen. Volgens NS is het zeldzaam dat wielen zo erg beschadigd raken. De ontspoorde trein was onlangs nog onderhouden. Uit voorzorg worden daarom alle 49 treinstellen van hetzelfde type extra gecontroleerd. ProRail is ook morgen nog bezig met herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Den Haag. Bij de jaarwisseling zijn meer mensen gewond geraakt door vuurwerk dan het jaar ervoor. Volgens Veiligheid NL blijkt uit zijn jaarlijkse onderzoek dat bijna 1300 mensen gewond raakten zijn er zo'n 100 meer dan een jaar eerder. Meer dan de helft van de gevallen ging het om omstanders die slachtoffer werden. Het weer, het blijft grotendeels bewolkt. Alleen in het noordoosten komen vannacht brede opklaringen voor. In die gebieden daalt de temperatuur naar iets boven nul. Met bewolking wordt het niet kouder dan een graad of vijf. Morgen overdag blijft het bewolkt met maar af en toe wat zon.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 Well, you another song and the way it vibe, the way it ride through me. So much love in the house and breeze, the colorful, the joy, the music, the spiritual vibe, you know, the spiritual connection, the soul thing, the body thing.